Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief... bij de steekpartij gistermiddag op Amsterdam Centraal. De verdachte stak volgens de politie willekeurig twee mensen neer. Zij raakten zwaar gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een Afghaan van 19 met een Duitse verblijfsvergunning. Hij werd bij zijn arrestatie neergeschoten en is verhoord. Bij een autoongeluk in het Noord-Hollandse dorp Annapalona... zijn drie doden en twee gewonden gevallen. Ze zaten in dezelfde auto die op een kruispunt verongelukte. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Opnieuw vertrekt er een VVD-prominent uit de Tweede Kamer. Oud-minister van Defensie Janine Hennis wordt speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Irak... en gaat daar de VN-missie leiden. Hennis was minister van Defensie in het Tweede Kabinet Rutte en stapte in oktober vorig jaar op na een kritisch rapport over een dodelijk ongeluk in Mali. Ze is de tweede VVD'er die deze week uit de Kamer vertrekt. Eerder vertrok Han ten Broeke al. De Amerikaanse actrice Vanessa Marquez is doodgeschoten door de politie... nadat ze agenten had bedreigd met een balletjespistool. Dat lijkt erg op een echt wapen. Ze speelde in de jaren 90 onder meer in de tv-serie ER... Een bekende zegt dat Marquez psychische en financiële problemen had. Ze was 49 jaar. En onder grote belangstelling is in Detroit afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin... die twee weken geleden overleed. Bij de urenlange eredienst waren familie, vrienden, fans en veel beroemdheden. Zo waren er optredens van Ariana Grande, Stevie Wonder en Gladys Knight. Het weer dan nog, het is een graad of 7 en er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Overdag veel zon, het wordt dan ongeveer 21 graden.